uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. In de Franse Allanders vermist. De lawine was gisteren. De drie waren in het skigebied Val aan het snowboarden... en zouden op piste zijn gegaan. Rond vier uur gistermiddag stuurden ze een sms naar andere leden van de groep... dat ze verdwaald waren. Dat bericht werd pas een uur later gezien. S'avonds werd een zoekactie op touw gezet en werd de Nederlander gevonden. Vanochtend is de zoekactie naar de twee anderen bij Val voortgezet. De discountwinkelketen Action heeft een topjaar achter de rug. De omzet en bruto winst stegen met een derde. De keten opende in binnen- en buitenland bijna 200 nieuwe winkels... en trok 6000 nieuwe werknemers aan. Action heeft inmiddels ruim 850 winkels in zes landen... en concurreert in Nederland vooral met ketens als Blokker, Hema en Kruidvat. In de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben gewapende mannen een militair ziekenhuis aangevallen. Ze kwamen verkleed als dokters het ziekenhuis binnen en hebben automatische wapens en handgranaten bij zich. Een getuige zegt dat er zeker twee bewakers zijn doodgeschoten. De aanvallers hebben zich verschanst op de bovenste verdieping van het militaire ziekenhuis. Dat is omsingeld door veiligheidstroepen. Waarschijnlijk zijn de aanvallers Taliban-strijders. Postbedrijven Sand en DHL zijn toch niet welkom in de Bruna-winkels. De plannen voor de servicepunten voor ophalen en verzenden van post zijn geschrapt. Berichten hierover in de Telegraaf worden door een woordvoerder van Bruna bevestigd. De reden voor de stopzetting is niet duidelijk. Bruna verkeert in zwaar financieel weer en draait met verlies. Een maand geleden moesten PostNL, dat wel servicepunten in de winkels heeft, en ING al financieel bijspringen. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Vanmiddag wordt het droger, met vooral in de kustprovincies wat zon. In het zuiden blijft het bewolkt en kan er wat regen vallen. Het wordt 7 tot 11 graden. Morgen vooral in het zuiden soms regen. In de rest van het land af en toe zon.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 A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevarensveen en Dorp 7. A15 naar Europoort bij knooppunt Vaanplein 5 met 20 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam bij Rotterdam Feyenoord 5. A27 vanuit Breda bij Noordeloos 5. En op de A28 Zwolle Utrecht bij Amersfoort Vathorst 3 kilometer.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 Was hassen te klein En al Eten losse kraaien is de rijkdom van het veld. Het hier haast honderd, een naaie heerskepaar. Ze boeren met toender, ze bleven altijd vrij. De zon schiet al nieuwe is nog De tune van Tour de Stad. De water, de lied van Kurt Norens kocht ze aanst de bed. Ze jeuzelt honderd uit en de taal die men haar bijbracht had. Haar hij droog, droog, droog, dat ze mij binnenkomen mat. Het hier nou haast van ze?